Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal zware explosieven dat door criminelen zelf is gemaakt... is afgelopen jaar bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2019. Dat zegt het Nederlands Forensisch Instituut tegen NRC. Het ging in 2020 om 31 zaken. De directeur van het NFI noemt dat een schrikbarende toename. Volgens hem zijn de explosieven vooral bedoeld voor aanslagen, bedreigingen en afrekeningen... Ook zegt hij dat het NFI de toegenomen vraag naar explosieve onderzoek niet meer aan kan. In 2050 zijn er in Nederland veel meer 80-plussers... terwijl er naar verhouding minder mensen werken. De enige manier om daar wat aan te doen is door vrouwen, migranten en ouderen... vaker en meer uren te laten werken. Dat concludeert het Demografisch Instituut NIDI. Als er niets verandert is het aantal werkende mensen in 2050 kleiner... en moeten zij voor een groot aantal ouderen de premies betalen om dezelfde voorzieningen te behouden. De verwachting is dat er in 2050 2 miljoen 80-plussers zijn. Nu zijn dat er 800.000. Vorig jaar zijn meer mensen met pensioen gegaan dan de twee jaren daarvoor. Er gingen 94.000 mensen met pensioen. Dat is 30% meer dan in 2018 en 2019, meldt het CBS. Gemiddeld stopten werknemers op 65,5 jaar met werken. De belangrijkste reden is waarschijnlijk het niet verhogen van de AOW-leeftijd in 2020. Daardoor kwamen meer mensen in aanmerking voor een AOW-uitkering. In de zorg gingen verreweg de meeste mensen vorig jaar met pensioen. Vorig jaar kregen leerlingen in groep 8 gemiddeld een lager schooladvies dan de jaren ervoor. Dat komt door de coronacrisis waardoor de eindtoets niet doorging, meldt het CBS.